Kees Rood met het NOS-journaal. Smokkel is al sinds november 2009 uit de gevangenis. De 23-jarige Tilburgse mocht dat niet bekendmaken omdat ze moest vrezen voor haar veiligheid. Volgens Pijnenburg hadden Loverboys haar gedwongen om 20 kilo cocaïne het land in te smokkelen. De Loverboys zouden achter haar aan kunnen komen als die wisten dat ze op vrije voeten was. Sinds ze in 2009 vrijkwam werkte Pijnenburg in de Dominicaanse Republiek en kreeg ze financiële steun van onder meer haar familie en de ambassade. Ze mocht het land niet verlaten tot haar volledige straf erop zat. Pijnenburg kwam vandaag op Schiphol aan. Op de persconferentie die ze daar gaf bestond de indruk dat ze nog maar net uit de cel was. Maar Buitenlandse Zaken heeft tegenover de NOS bevestigd dat May Pijnenburg al in 2009 op vrije voeten kwam. De gemeente Moerdijk moet de kosten van het opruimen en opslaan van het bluswater van de brand bij Chemiepak betalen. Dat heeft het gerechtshof van Den Bosch bepaald. Na de brand is het vervuilde bluswater tijdelijk opgeslagen op een schip. De gemeente moet er ook voor zorgen dat het bluswater uit dat schip wordt verwijderd. Volgens het gerechtshof heeft de gemeente onrechtmatig gehandeld tegen het bedrijf dat het bluswater heeft opgeruimd, doordat Moerdijk niet de kosten van het opruimen voor zijn rekening nam. De, tunnel van de, de tunnelvloer van de Maastunnel is aangetast door betonrot. Dat bleek bij werkzaamheden. Bij betonrot is vaak de metalen bewapening verroest waardoor het beton afbrokkelt. De gemeente Rotterdam laat TNO onderzoeken wat de gevolgen voor het verkeer kunnen zijn. De tunnel onder de Nieuwe Maas was wekenlang gesloten voor onderhoudswerkzaamheden en gaat morgen weer open. Volgens de gemeente heeft de betonrot vooralsnog geen gevolgen voor het verkeer. Mocht TNO vaststellen dat reparatie nodig is, dan zal die naar verwachting niet dit jaar plaatsvinden. Het weer, zonnige periode en tussen de 24 en 28 graden. Morgen begint zonnig, maar smiddags kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit, wat... Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat bij Nieuwegein-Zuid 2 kilometer file door werkzaamheden.